Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Kun je straks weer naar kantoor of naar de kroeg? Het kabinet is daar druk mee bezig. Volgens de Telegraaf werkt het aan een coronatestbewijs. De bedoeling is dat je een sneltest laat doen... en als die negatief is kun je 48 uur lang bijvoorbeeld weer naar je werk of naar de horeca. daarvoor moet de testcapaciteit wel flink worden uitgebreid. Eind april zouden elke dag 400.000 mensen zonder klachten een sneltest moeten kunnen doen. Er spoelt steeds minder troep uit de Noordzee aan op Nederlandse stranden. Een stichting houdt het bij. Ze tellen elk jaar hoeveel troep er ligt op stranden waar weinig toeristen komen. In de zero's lagen op elke 100 meter strand 388 stukjes afval. Het afgelopen decennium waren dat er nog maar 282. Er is tegenwoordig meer aandacht voor zwerfafval. En ook worden veel gemeentes een verbod in op het oplaten van ballonnen. Waardoor die uit de top 5 van troep op het strand verdwenen. Voor het eerst hebben wetenschappers het DNA van een mammoet ontcijferd. Het was een behoorlijke klus, zegt deze onderzoeker. This is the first time that anyone has recovered DNA from specimens that are more than a million years old. Uh, it has taken us several years to get the data out and to analyze it. Ze hopen dat ze met het DNA een beter beeld krijgen van het prehistorische dier. Nee toch, nee toch. Naar Nigre, daar wordt gekopt. Het is 4-3. Wat is dit nou weer? Wat gebeurt hier? Nou, dat is Feyenoord. Die wordt uitgeschakeld in de kwartfinale van de KVB-beker. Op een pijnlijke manier. De Rotterdammers stonden eerst met 3-1 voor tegen Heerenveen. Maar verspeelden het helemaal in de laatste 10 minuten. Aanvoerder Steven Berghuis liep tegen een rode kaart aan. En daarna ging het helemaal mis. Ze verloren met 4-3. Trainer Dick Advocaat baalt. We moeten, eh, we moeten eroverheen. Het, het leven gaat verder. Verschrikkelijk. Ook voor, vooral voor Feyenoord. Maar ook voor die spelersgroep. Want het, nogmaals, de eerste 25 minuten, tweede helft. Totaal gedomineerd, gecontroleerd, gekozen maar. Maar we geven het uit handen, uit niks. Heerenveen is nu dus door naar de halve finale van de beker. En ook VVV Venlo plaatste zich door een 2-1 winst op NEC. Het weer een bewolkte dag. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 Hey! rob to vibe a second. It's a club, girl, while you arrive naked. Hear that how the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.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 Vorig jaar hebben zich een kwart minder bedrijven in Nederland gevestigd dan in 2019. Het waren er ruim 300. Het komt deels door corona, maar ook doordat Nederland voor bedrijven minder aantrekkelijk is geworden. De Nederlandse stranden zijn een stuk schoner dan begin deze eeuw. Er ligt ongeveer een kwart minder afval op de Noordzeestranden, heeft Stichting de Noordzee uitgezocht. Dat komt onder meer door het verbod op gratis plastic tasjes, zegt de stichting. En het is Serena Williams niet gelukt om de finale te halen van de Australian Open. De Amerikaanse werd in twee sets verslagen door Naomi Osaka uit Japan. Het weer bewolkt en af en toe zon. In de middag vanuit het zuidwesten regen bij 5 graden op de Wadden tot 13 in het zuidoosten. dagen maandag achter elkaar aan.